Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland hebben 120 mensen gezocht met drones, helikopters en een panzervoertuig in de buurt van Berlijn. Naar, ja, naar wat eigenlijk? Alle alarmbellen gingen af omdat mensen dachten dat ze een leeuw zagen. Maar het blijkt een wild zwijn, denkt ook deze jager die meezocht. Naar mijn Analyse en naar uitwerking van allen beelden en Videos, daar kom ik tot het Ergebnis, dat het zich ook äh, bij dit Video om um een Wildschwein handelt. Experts hebben de beelden van het dier nog eens bekeken en het is echt geen leeuw, zeggen ze. Parkpop stopt ermee. Er komt geen nieuwe editie van het gratis festival in Den Haag. Volgens de organisatie zit er niks anders op. Het is te duur geworden om de boel draaiende te houden. En het is misschien ook wel een mooi moment voor een nieuwe Haagse traditie, zeggen ze. Klanten die zitten opgeschreven met een kapotte Van Mo-fiets... of deze nooit hebben gehad... kunnen misschien toch nog hun geld terugkrijgen. Het Nederlandse bedrijf is failliet... en boze klanten worden keer op keer naar huis gestuurd. Toch is er volgens RTL Nieuws nog wel een lichtpuntje. Heb je de fiets met je creditcard of Paypal gekocht... Dan is de kans groot dat je verzekerd bent. En acht duiven in Oostzaan in Noord-Holland hebben geluk gehad. Ze werden op de weg gevonden door de brandweer. Als dat niet was gebeurd, waren ze doodgegaan... want hun vleugels zijn door iemand afgeknipt. De dierenopvang is geschokt. Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd om eh, dit een dier aan te doen... en ze zo... Ehm, zonder overlevingskansen eigenlijk gewoon los te laten na, naast een snelweg nog wel. Waarom iemand de duiven zo heeft toegetakeld is niet duidelijk. Maar de brandweer gaat wel aangifte doen van dierenmishandeling. Het weer, er trekken buien over op sommige plekken met onweer. Vanavond droog, morgen wisselvallig, dan af en toe een bui en niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file na een ongeluk bij Dorp op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht. Je kunt omrijden via de A44, maar ook daar heb je intussen 20 minuten oponthoud bij Wassenaar.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 way back home where magnolia grows, where magnolia Yeah. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere mensen hebben vanochtend melding gemaakt van een waterhoos bij Hoek van Holland. De hoos trok over zee boven de Maasmond. Normaal komen waterhozen vooral voor in het tweede deel van de zomer en in het najaar. Het gaat in hoger beroep tegen de levenslange celstraf van een man uit Oud-Alblas. De man schoot twee vrouwen dood op een zorgboerderij. En twee dagen eerder doodde hij ook al een man in Vlissingen. En in Rusland is nationalist Igor Gierkin opgepakt, meldt zijn vrouw op Telegram. Milt is dus oud-officier van de inlichtingendienst FSB... en hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van MH17 in 2014. Hij is bij Verstek tot levenslang veroordeeld. Het weer in het oosten van het land nog wat buien, verder droog en het wordt 19 tot 23 graden.